Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaanhoever hebben Israëlische militairen een Palestijn doodgeschoten. Het Israëlische leger zegt dat de man eerst vanuit een auto op de militairen had geschoten. Volgens Palestijnse bronnen achtervolgden de Israëlische militairen de auto tot aan de ingang van een vluchtelingenkamp bij Ramallah... waarna ze de 26-jarige man in zijn rug schoten. Eerder deze week schoten militairen een Palestijnse motorrijder neer. Ze hadden het vermoeden dat hij met zijn voertuig op een militair checkpoint wilde inrijden op de westelijke Jordaanoever. De kans om in het ziekenhuis terecht te komen met de Omicron-variant lijkt volgens Brits onderzoek een stuk kleiner dan met de Delta-variant. Volgens het grootschalige onderzoek dat is gepubliceerd in Londen... is de kans om langer opgenomen te worden in het ziekenhuis tot 45 kleiner. Wat dat betekent voor de belasting van de zorg is nog niet helemaal duidelijk... omdat de Omicron-variant wel besmettelijker is. En daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames in de absolute zin altijd nog flink stijgen. Bij Elspeet op de Veluwe is op de N310 een wolf doodgereden. Het is een mannetje, meldt de provincie Gelderland. Mogelijk is de nakomeling van een roedelwolf op de noordelijke Veluwe. Het dier wordt voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht overgebracht. Max Verstappen is op het Sportgala uitgeroepen tot sportman van het jaar. Ja, Verstappen veroverde anderhalve week geleden als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1. Atlete Sivan Hassan werd voor de tweede keer op rij verkozen tot sportvrouw van het jaar. De 28-jarige Hassan won dit jaar op de Olympische Spelen in Tokio twee keer goud en één keer brons. En de baansprinters zijn verkozen tot de beste sportploeg. Olympisch kampioenen Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harry Lavrijsen en Matthijs Bugli kregen meer stemmen dan de hockeyvrouwen en de mannen dubbel 4 roeiers, die in Tokio ook Olympisch goud veroverden.